Daar een naald op zetten. En vervolgens komt daar muziek uit. Ja. Oftewel, gewoon weer echte oude LP's. En ook vandaag weer gewoon lekker volgens de beproefde formule. Drie albums. We hebben drie albums mee. En ehm, ja, die gaan we dus proberen gewoon alle drie helemaal te draaien. Oh, dat kan kan je best bereiken als je niet te veel kletst. We verschaffen ook nog wat informatie natuurlijk over de artiesten en zo. En eh, ja, het wordt allemaal gezellig. Wat heb ik vandaag? Nou, we hebben vandaag het, eh, het album A Beautiful Noise van eh, Neil Diamond. Dat is een aardig album, vooral omdat het ook geproduceerd is door een meneer die bekend is geworden door de band. James Robbie Robertson. En leden van de band doen ook mee op dit album. Dus dat is een combinatie van diverse talenten uit de Amerikaanse popmuziek, zou ik maar zeggen. Want Neil Diamond is ook geen kleintje. Verder heb ik de mm, eh, Best of Nat King Cole. Nou, dat weet u. Het is hem niet. Het is Nat King Cole, maar het is hem niet hoor. Nee. Het is hem net, maar... Nou, oké. Okay. Eh, eh, Nat King Cole, Amerikaanse jazzpianist en zanger die ook wel eens wat meer de commerciële kant op ging. En eh, daar hebben we dus de best van. En dan nog dat andere fameuze duo uit de Amerikaanse easy listening muziek, zal ik maar zeggen. De Carpenters. Richard en Karen Carpenters, broer en zus. Karen helaas veel te vroeg overleden dankzij, eh, of, eh, oh, dankzij, ja, dankzij de ziekte anorexia. En het is met Richard, daarna hebben we ook weinig meer van hem vernomen. Die schijnt behoorlijk afgezakt te zijn, om het zo maar te zeggen door het genot van allerlei spirituele en genotsmiddelen. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. We gaan dat ook even opzoeken natuurlijk. Dat gaan we allemaal doen eh, vandaag. En eh, we hebben de eerste twee platen klaarstaan. En eh, we gaan beginnen met Neil Diamond. En van dat album draaien we het nummer Stargazer. Als alles goed gaat. Moet het wel allemaal goed gaan natuurlijk. Start You with Your head in the heavens, you'll never get by. mystic smile? Is it only cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way? to hide a broken heart. Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa are just a cold and lonely, lovely work of art. Do you smile to tempt the lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. Are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa. Daniel Adams Coles. Montgomery op, eh, is hij geboren op 17 maart 1919. Santa Monica, eh, hij is overleden in Santa Monica op 15 februari 1965. Eh, Dat is een Amerikaanse jazzzanger, pianist en songwriter. Cole wordt algemeen beschouwd als een van de beste mannelijke vocale jazz- en balladvertolkers van de jaren 50 en 60. Daar kan ik het volledig mee eens zijn. Nat King Cole, zoals hij meestal eh, genoemd werd, werd in Montgomery, Alabama geboren. En op, vroegjarige op vierjarige leeftijd verhuisde het gezin naar Chicago. Niels vader was slager en uh, diaken in de True Light Baptist Church. Eh, de jonge Ned werd door zijn moeder, de organ die organiste was in de kerk gestimuleerd om muziek te gaan studeren. En vanaf het twaalfde jaar eh, bespeelde hij ook het kerkorgel en zong hij kerkliederen. Zijn eh, echte interesse ging echter al snel uit naar de jazzmuziek. Zijn ouders eh, konden die belangstelling voor die eh, jazzmuziek niet echt waarderen. Nee, dat komt vaker voor. En de oudste broer van net, Eddie, had toen al een bekende jazzband... The Rogues of Rhythm. Nets jongste broer Freddy werd, eh, werd even, later eveneens zanger. U hoorde het eh, zeer klassieke, prachtige liedje Mona Lisa. En dat komt dus af, dat komt dus af van een eh, LP die heet The Best of Nat King Cole. En daarvoor hoorde u Neil, Neil Diamond. Nederlands diamant zou ik bijna zeggen. Dat kan natuurlijk niet. Neil Diamond van het album uh, A Beautiful Noise. Daarover zal ik u straks wat meer informatie geven. Eh, over wie er mee en zo. En al dat soort zaken. Maar eerst weer even lekker door met muziek. Richard en Karen Carpenter. En van hun gaan we horen It's Only Just Begun. Why do birds suddenly appear? every time you are near. We've only just begun to live. White lace and promises. A kiss for alleen je <clears throat> Goed, <laughs> de Carpenters dus. Amerikaanse, eh, de Carpenters was een Amerikaans muziek- en eh, zangduo in de jaren 70 van de 20e eeuw. Het duo bestond uit broer en zus Richard en Karen Carpenter. Ze hadden talloze hits, zowel in eh, Europa als in, met, met hun melodieuze, nou ja, met hun melodieuze popliedjes. Officieel heette de formatie Carpenters, zonder... Zonder de, de ervoor. Karen is geboren, was geboren op 2 eh, maart 1950. En ze overleed op 4 februari 1983. En Richard was, is geboren op 15 oktober 1946. We werden geboren in New Haven in Connecticut. In 1963 verhuisde het gezin naar eh, Downey. Een voorstad van Los Angeles. Richard was al vroeg geïnteresseerd in muziek en begon al op jonge leeftijd piano te spelen. De verhuizing van Connecticut naar Californië was dan ook eh, deels om hem de gelegenheid te geven zijn muzikale carrière te ontwikkelen. Karen toonde aanvankelijk weinig interesse in de muziek en die interesse openbaarde zich eh, pas op de middelbare school toen ze deel ging uitmaken van de schoolband. Zij leerde, eh, daar dus drummen. Rond die tijd bleek ook dat ze een goede zangstem had. Midden jaren 60 probeerden broer en zus Carpenter een carrière te maken in de muziek. Maar het lukte het niet om een platenmaatschappij te vinden die hen in, met hen in zee wilde. In mei 1966 leek er schot in de zaak te komen toen eh, Karen met Richard meeging... Eh, en die auditie moest doen bij bassist Joe Coburn, Osborne. Ja, goed zeggen. Karen werd gevraagd om een stukje mee te zingen. En kreeg direct een contract aangeboden als solozangeres. Ze bracht twee singles uit. I'll Be Yours en ehm, Looking for Love. Maar de platenmaatschappij ging failliet. dat gebeurt wel meer met platenmaatschappijen. Dus de veelbelovende start liep op niets uit. In deze periode vormden Karen en Richard samen met de bevriende eh, bassist eh, Wes Jacobs het trio, de Richard Carpenter Trio. Een instrumentale jazzband. Ze won in 1966 een Battle of the Bands, talentenjacht en werden gespot. En werden gespot door het platenlabel RCA, waar ook bijvoorbeeld eh, Presley heel groot geworden was. Ehm, nou, we gaan straks daarover meer informatie geven natuurlijk. Want er is nog veel meer te vertellen over dit duo. Maar eh, nu eerst maar eventjes weer Neil Diamond. Van het album eh, Beautiful Noise gaan wij draaien Lady O. Is Neil. I gonna ever learn what I never learned before? City lights, city lights burn so warm and they burn so bright. But me, I walk the city night. to forget you later. much too far to even hear me. Hurts a lot, you know it does. It hurts a lot, baby. Hey, lady, oh, am I gonna ever learn what I never learned? U denkt misschien ook, goh, wat zijn ze rustig vandaag. Ja, uh, heeft de plaat uitgezocht. Dus eh, als u klachten heeft. <laughs> maar ehm, nee, we vinden het wel lekker. Gewoon, dus een lekkere, een beetje rustig. mooie muziek, gewoon prachtige platen. En ehm, een beetje in het zwoele zomersfeertje, zou ik maar zeggen. Zo gewoon zo lekker van. Dat je zo rustig onderuit lekker in je strandstoel kan hangen. Of op je tuinbank, of weet ik veel. En dan deze heerlijke muziek op de achtergrond. Of in je hangmatje. Eh, dat kan ook nog, ja. ja hangmatje kan ook nog. Eh, Neil Diamond is geboren op 24 januari 1941. En dat is een Amerikaanse eh, zanger en liedjeschrijver. Zijn bekendste hit is Sweet Caroline uit 1969. Daarna acteerde hij in een film The Jazz Singer uit 1980. Ehm, die hem de hit Love on the Rocks opleverde. Diamond begon in 1958 met songs als Blue Destiny en A Million Miles Away. Waarvoor hij zei, the first song I ever wrote on a piano. I played all the instruments on this, on this demo because I worked cheap. <laughs> Oftewel, ik schreef mijn eerste liedjes op de piano en ik speelde daarop alle arrangementen, want ik hou van goedkoop werken. Ja, zo is dat. Dat is een eh, goede manier. Tegenwoordig is dat geen probleem, maar in die tijd was dat nog best moeilijk hoor. Hij werd eh, vooral populair in de jaren 60 en 70. Hij schreef daarbij niet alleen voor zichzelf, maar ook bijvoorbeeld eh, voor de Monkeys. A little, eh, a little Bit Me, A Little Bit of You. natuurlijk I'm a Believer. zijn live album Hot August Night 1972 vormde definitieve doorbraak en werd vooral bijzonder goed verkocht, zeker in Australië. Mede door dit album wordt hij ook wel een als, als popartiest wordt hij ook wel als de popartiest van de jaren 70 beschouwd. Na deze plaat eh, volgden nog vele LP's, onder meer Jonathan Livingston Seagull. Die is heel mooi over. Ja, die is heel mooi. Serenade, Beautiful Noise, nou die hebben we vandaag dus onder de, onder de loep. Eh, Love on the Greek, uh, on, nee, Love on the, at the Greek en The Jazz Singer. Nou, die Jazz Singer is ook geweldig. Een mooie film trouwens ook. Hele mooie film. De plaatverkoop stagneerde een beetje in de jaren 80, al werden zijn concerten nog steeds goed bezocht. Vele songs, vooral die uit zijn begintijd, Red Red Wine, eh, Girl You'll Be a Woman Soon en I'm a Believer, werden door anderen gezongen en ook voor films gebruikt. Onder andere Pulp Fiction en Shrek. In 1980 speelde Neil Diamond de hoofdrol in de tweede remake van de film The Jazz Singer van Richard eh, Fleischer. Deze film vertrok hij de rol van de zoon van een Joodse kantor... welke zijn droom om popster eh, te worden nastreeft. In 1998 brachten Neil Diamond en Elmer Bernstein de moviealbum The Time As Time Goes By uit... en het album kwam in de Billboard 200 chart op de 31ste plaats zijn uh, drie cd's. Three Chord Opera 12 Songs en Home Before Dark werden wellicht door het producerswerk van Rick Rubin, uh, de laatste twee albums, en door zelfgeschreven teksten een succes. Op 24 en 25 mei 2008 trad Neil op in Ahoy in Rotterdam. En op 29 mei 2008 kwam hij voor de eerste keer naar België. Nou, hebben die Belgen ook eens gezien wat muziek was. hè? toch? Zo Neil, is Neil Diamond was dit dus met Lady O. Ik ga niet van elk nummer vertellen welke muzikanten er meespelen. Want het zijn steeds andere. En dat, eh, eh, belangrijk is dat er een aantal leden van eh, de band aan meedoen. Zoals bijvoorbeeld Garth Hudson. En natuurlijk Robbie Robertson die het album produceerde. We gaan naar Nathaniel Cole. Ja, oftewel net King Cole, zoals hij genoemd werd.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 En eh, <clears throat> hij had ook een dochter, die heet eh, Natalie. En die heeft ook nog... veel gedaan in de muziek. denkt u bijvoorbeeld eens aan het prachtige werkje This Will Be. En dat was de, de dochter van Nat. We gaan naar eh, de Carpenters. En ik wou u net aan het vertellen dat die eh, eh, contract kregen bij het platenlabel RCA. waar ook Elvis groot geworden is. Maar deze platenmaatschappij besloot uiteindelijk echter hun platen toch niet uit te brengen. en omdat er aan het commerciële potentieel van het trio werd getwijfeld... werd het contract al snel beëindigd. Karen en Richard vormden dan aan met wat studenten van de California State University de band Spectrum en speelden al snel voor volle zalen in de, uh, voor volle zalen in de regio. Het platendeal zat er niet in voor deze band, maar Karen en Richard deden veel ervaring op en <clears throat> hielden er een tekstschrijver aan over, John Betts. Nadat de band Spectrum uiteengegaan was, besloten broer en zus Carpenter als duo verder te gaan. Karen op drums, Richard op toetsen en beide als zangers. Ze stuurden demos op naar eh, diverse platenmaatschappijen en trokken zo de aandacht van Jack Doherty van A&M Records. Eh, ze tekenden een contract in 1969. Hun eerste album Offering bevatte veel materiaal dat Richard had geschreven in de Spectrum-periode. Het meest opvallende nummer van het album was echter een cover van het hit van het Beatles-nummer Ticket to Ride. Die komt straks ook aan bod. Dit werd een kleine hit voor de Carpenters. De LP werd opnieuw uitgebracht onder de naam Ticket to Ride en verkocht redelijk. Eh, de platenmaatschappij eh, regelde een optreden voor het duo tijdens de premières van de film Goodbye Mr. Chips en Hello Dolly in december 1969. Richard en Karen braken echt door in 70 met hun vertolking van Burt Bacharach's nummer Day eh, Long To Be Close To You. Ook die komt straks aan bod. U hoort er net al een heel klein stukje van voordat we aan It's Only Just Begun begonnen. Een soort avonturen, zeg maar. Deze single stond vier weken op de eerste plaats in de Amerikaanse hitparades. Hun uh, daaropvolgende single, We've Only Just Begun, behaalde de tweede positie. En werd dus de tweede grote hit voor het duo. Beide nummers stonden ook op het album Close to You, dat een bestseller werd. De Carpenters eh, sloten het jaar af met een kerstsingle Merry Christmas Darling. En van diezelfde Carpenters draaien we een nummer uit een iets latere periode. Top of the World. Such a everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear it's because. There is only one wish on my mind. When this day is through, Top of the World. of <clears throat> oh, nee, gewoon Top of the World. Van eh, The Carpenters, Richard en Karen Carpenters. Ik kan me nog herinneren dat er een, eh, oh, ook een film is gemaakt over <clears throat> een soort documentaire over, die, uh, over dit stel. En uh, daar kwam ook vooral naar voren dat Karen het er helemaal niet meer eens werd... dat ze op een gegeven moment alleen nog maar zangeres werd, was en niet meer mol drummen. Want ze was natuurlijk eigenlijk een drumster. En uh, ja, dat moest ze gaan zingen en dat was, vond ze wel leuk, maar niet alleen. En ze wilde dus ook drummen. Dat was toch wel een klein beetje crisis toen, op dat moment. Ehm Neil Diamond gaan we doen van het album Beautiful Noise. En daarvan Oh ja, ik moet u... Eh, ja, nee, wacht even. Eh, Don't Think, Feel heet het nummer. En ik moet u nog even vertellen dat al die liedjes van de Carpenters... komen van het eh, verzamelalbum The Singles. Weet u dat ook weer. Goed, hier is Neil Diamond. Don't Think, Feel. Ja, ik vertelde wel dat hij op 29 mei 2008 eh, voor het eerst naar België kwam. Die Neil Diamond dus. En hij trad toen op in het Sportpaleis in Antwerpen. Ja, dat is ook zo'n zaal waar hele grote jongens optreden hoor. Eind oktober 2008 verscheen er een boek over Neil Diamond. He is I Say. Geschreven door David Wild. Hij heeft meer dan 130 miljoen albums verkocht als singer-songwriter. En daarnaast nog miljoenen als uitsluitend songwriter. 14 mei 2008 kwam er zijn album Home Before Dark op de eerste plaats binnen in de Billboard Hot 200. Het was zijn eerste Amerikaanse nummer 1 album. 12 januari, 12 januari 2009 begon Neil met de opname van een nieuw album. Eh, dat, uh, zijn derde album met Rick Rubin als producer. 20 augustus van dat jaar verscheen er een dvd en dubbel cd van zijn wereldtournee van 2008 die door meer dan 1 miljoen mensen werd bezocht. De dubbele live CD Hot August Night, uh, New York City, kwam binnen op de tweede plaats van uh, Billboard Hot 200. dat is best wel een uh, pittige prestatie. 2010, een wereldtour in de plan is een, eh, voor 2010 een nieuwe wereldtour in de planning voor de inmiddels 70-jarige eh, singer-songwriter. Op 2 november 2010 kwam de nieuwe cd Neil Diamond Dreams uit. Een eh, album waarop hij favoriete nummers van onder andere The Beatles, Bill Withers en Leonard Cohen covered. Zijn hoogste entry was nummer 5 in de top 50 albums van Australië en Nieuw-Zeeland. Eh, album top 40. En vier juni 2011 gaf Niel zijn tweede Belgische optreden in het Antwerpse Sportpaleis. En op 9 en 11 eh, juni 2011 volgden concerten in het Rotterdamse Ahoy. Goed, door met Nat King Cole. En van hem draaien we het prachtige, eh, het prachtige stuk eh, Answer Me My Love. En als ik het goed heb, is dat ooit ook eens in het Duits opgenomen. Ik dacht op Freddy Queen. En toen heette het ineens Mutterlein. Ja, die had ik, die, <laughs> die single. Die hadden wij vroeger, die plaat. Hetzelfde liedje. Maar nu dus de echte versie van Nat King Cole. Answer Me, My Love. Answer me, oh my love. Just what sin have I been guilty of? Tell me how I came to lose your love. Please answer me, sweetheart. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? please answer me, my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know I Won't you say that we can start anew? In my sorrow now I turn to you. Please answer me, my love. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know I've been true. Won't you say that we can start anew? In my sorrow now I turn to you please answer me, my love. Answer me, my love. Ja, het is toch wel heerlijke muziek, hè? dat moet je ook vooral... Eigenlijk moet je dit eigenlijk moet je dit s'avonds draaien. Gewoon als je lekker met je liefje op de bank zit. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan. <clears throat> en dan zachtjes Net King Cole zo op de achtergrond. Ja. Answer Me My Love. En het werd in het later eh, ook eh, in die tijd ook nog vertaald in het Duits. Wat natuurlijk regelmatig gebeurde. Eh, en daar heette het Mutter, Mutterlein. Moedertje. Toch? Ja, zoiets. Dat gebeurde trouwens wel meer dingen. Eh, die Duitsers die vertaalden alles natuurlijk. Zo is bijvoorbeeld het nummer Heimwee van Freddie Green. Is eh, Memories Are Made of This. Eh, van van bijvoorbeeld Dean Martin. Dus dan weet je dat ook weer. De Carpenters. Ehm, ik zei wel dat zij dus een, het jaar afsloten met een kerstsingle. En dit nummer werd gedurende de jaren na regelmatig rond kerst uitgebracht. En een reeks van hits volgde in de jaren 70, waaronder Sing, Yesterday Once More, Top of the World, heeft u al gehoord. En een great, eh, Greatest Hits album volgde, de singles. Nou, dat is dus het album wat wij nu hebben. En dat zijn allemaal nummers die plaatsvonden, die gemaakt werden tussen 1969 en 1973. Deze LP stond lang op de eerste plaats in zowel de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië. Het werd een der best verkochte LP's van het decennium, waarvan er alleen al in de Verenigde Staten meer dan 7 miljoen werden verkocht. Dus is een gouden album wat we hier hebben. Om hun albums te promoten traden de Carpenters zeer veel op. Zeer veel tijdens tournees als tijdens televisieshows. In 1973 werden ze uitgenodigd door de Amerikaanse president Richard Nixon... om in het Witte Huis te komen spelen... waar op dat moment de West-Duitse bondskanselier Willy Brandt te gast was. Het intensieve tourschema leidde ertoe dat het duo in 73-74 geen tijd had om nieuw materiaal op te nemen. En in plaats daarvan kozen zij ervoor om een nummer van hun album Song for You opnieuw uit te brengen. I Won't Last a Day Without You. En dit nummer behaalde de 11e plaats in de Amerikaanse hitparades. In hetzelfde jaar, 74, brachten de Carpenters een cover uit van Hank Williams' hit Jambalaya. On the Bayou. In een uptempo versie. En dit werd in de Verenigde Staten eh, niet als single uitgebracht maar werd in Europa en in Japan een van hun allergrootste hits. We gaan nu het nummer draaien waarmee ze bij A&M ehm, doorbraken. Eh, de Beatles hebben natuurlijk vele mensen geïnspireerd. En dit is dus een oud nummer van de Beatles uit 1965. Komt voor in de film Help natuurlijk. Het staat ook op het album Help. Maar nu de versie van de Carpenters. Ticket to Ride. say don't care, don't care. Loving the Life. Neil Diamond van het album... Uh... En zo zit het eerste uur er alweer op van deze vinyljaren. We gaan eh, eventjes naar het nieuws en het weer van eh, drie uur. En eh, daarna gaan we gewoon weer eh, vergeeflijk gaan we verder.